het NOS nieuws van 11 uur. Dit avond en vannacht opnieuw onrustig. Door het hele land gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen politiegeweld en racisme. Op de meeste plaatsen gebeurde dat vreedzaam... maar in St. Paul liep een demonstratie uit de hand. Betogers blokkeerden een snelweg en een agent raakte gewond... toen betogers met vuurwerk en stenen gooiden. Het waterlek waardoor inwoners van de gemeenten Hierden en Harderwijk zonder drinkwater zitten is gelokaliseerd. De breuk in de waterleiding zit vlak naast de A28. Dat ontdekte een politiehelikopter vanochtend. Er is geen gevaar dat het wegdek van de snelweg verzakt omdat de leiding in een betonnen bak ligt, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Vitens verwacht dat de bewoners voor 12 uur weer water hebben. Monteurs sluiten nu de lekkende leiding af, waardoor de waterdruk weer terugkomt. Bij een grote bosbrand ten noorden van Los Angeles in Californië zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd. De brandweer van Los Angeles probeert met ongeveer 200 mensen het vuur onder controle te krijgen. Een brandweerman is licht gewond geraakt. De brand woedt in een bosrijke omgeving bij Stevenson Ranch. Volgens de brandweer wordt er een hardere wind verwacht die het vuur sneller kan verspreiden. Als de Fransen vanavond in eigen land het EK voetbal winnen... krijgen ze geen triomftocht over de Champs-Élysées. Volgens de hoofdcommissaris van de Parijse politie... moet de boulevard gereed worden gemaakt voor de militaire parade op 14 juli... de nationale feestdag van Frankrijk. Vermoedelijk speelt ook de angst voor een aanslag een rol. In 1998 werd Frankrijk in eigen land wereldkampioen. Toen was er wel een huldiging op de Champs-Élysées. Vanwege de finale tussen Frankrijk en Portugal zijn vandaag in Parijs duizenden agenten op de been. Het weer, het wordt zomers warm met veel zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden.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 Lovely Day. Het wordt ook al een lovely day natuurlijk. Van Bill Withers, de Studio Rio edition. When I wake up in the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you Jan Jan van de Buena Vista Social Club. We hadden het eerste nummer natuurlijk ook al een nummer van, van hun. Los Cardines. We gaan verder met een favoriet van mij. Boubacar Traore uit Mali. Mali Dendou. ye kɔba ni ban malidenu tɔw ye baba ni ban Malide tɔw ye kɔba ni ban malidenu tɔw ye kɔba ni ban mali ɲamoyo aw ye kɔfilɛ malidenu na mali ɲamoyo oyo kofile malide nuna kɔba ni ban maliden tɔw yɛ baba ni ban mali ɲamoyo mali ɲamoyo maliden tɔw ye kɔba ni ban maliden deze zanger dus Boubacar Traoré. Hij heeft nooit zijn geld kunnen verdienen met de muziek. Want hij kon geen uitgever eh, vinden. Desalniettemin wordt hij vaak vergeleken met eh, Elvis. En dit is, eh, denk ik, familie van hem. Rockia Traoré. Het Leidoe. overigens wel contract heeft bij een platenmaatschappij. grass grows knee high. So won't you try to come, come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Ja, dat was natuurlijk Nora Jones met Come Away With Me.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 Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just fly starry eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear Angels cheer cause we're together. Weatherwise, it's such a lovely day.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 Take Five. Dave Brubeck Thank you. Vervolgens hadden we Coleman Hawkins met Bonnie and Soul. En nu Horace Silver, Song for My Father. En we zijn alweer bij het laatste uur van deze uitzending aangekomen. Hier is het Tappa Trio met Maskenade Een fijne zondag.